vandaag als eerste de situatie in de stad Homs... Zo willen de partijen onderling vertrouwen kweken, meldt persbureau Reuters. De partijen trekken twee dagen uit voor het overleg over humanitaire hulp aan Homs. In grote delen van die stad zitten rebellen, maar zij zijn omsingeld door troepen van president Assad. De partijen gaan op de conferentie in Genève voor het eerst met elkaar in gesprek. De speciale gezant voor Syrië, Brahimi, noemde zijn overleg met beide partijen de afgelopen dag bemoedigend. Honderden Roma maken zich in Nederland schuldig aan misdrijven als diefstal, zakkenrollen en oplichting. Dat zei politiechef Hijsman van Oost-Nederland de afgelopen avond in het tv-programma Nieuwsuur. Bij de criminaliteit zetten Roma volgens Huisman op grote schaal jonge kinderen in. Gemeente en politie maken zich daar grote zorgen over. Uit vertrouwelijk politieonderzoek blijkt dat in verschillende steden het overgrote deel van Roma-jongeren wel eens is opgepakt, meldt Nieuwsuur. In Nederland wonen zo'n 3000 Roma. Op het hoofdkantoor van de Rabobank verdwijnen de komende twee jaar duizend tot 2000 banen. De bank wil sneller en efficiënter werken tegen lagere kosten. Eerder kondigde de bank al aan dat er bij de vestigingen 8000 banen worden geschrapt. De vakbonden hebben geschokt gereageerd op het plan. Ze willen maandag tekst en uitleg van de directie van de bank. En in de eredivisie is Heracles naar de negende plaats geklommen... door een overwinning in Almelo op RKC Waalwijk. Heracles won met 2-1. Het was de derde thuisoverwinning van de Almeloze ploeg. Het weer, vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen. Blijft zo goed als droog bij minima min 4 graden in het noordoosten... en plus 2 in het zuidwesten. Overdag eerst wisselend bewolkt en droog.